Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld neemt met haar aftreden ook verantwoordelijkheid voor de fouten die in eerdere kabinetten zijn gemaakt rond de Vira. Dat zei ze in een toelichting op haar besluit. Volgens haar zijn er vooral door haar voorgangers onomkeerbare beslissingen genomen. Mansveld noemt het haar democratische plicht om af te treden. Volgens de parlementaire Vira-enquêtecommissie heeft Mansveld de Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd. PvdA-partijleider Samsom noemt het aftreden van zijn partijgenoten onvermijdelijk. En premier Rutte noemt het zeer spijtig dat hij Mansveld in het team moet missen. Geen enkele gemeente of provincie wil ruimte bieden aan een grootschalig tentenkamp voor asielzoekers. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Twee weken geleden vroeg het kabinet aan alle commissarissen van de Koning om in hun provincie op zoek te gaan naar een plek voor een grote noodopvanglocatie met ongeveer 2000 bedden. Als voorbeeld diende het tentenkamp op Heumensoord bij Nijmegen. Zover willen de gemeenten niet gaan, wel zijn ze bereid kleinere opvanglocaties in te richten. De gemeente Haaksbergen had nooit een vergunning mogen verlenen voor de show met de monstertruck, waarbij vorig jaar drie mensen om het leven kwamen. Volgens de rechtbank in Almelo heeft de gemeente vooraf niet onderzocht wat de risico's waren. De monstertruck reed in september vorig jaar het publiek in. Behalve de drie doden waren er 28 gewonden. Iran is vrijdag bij de internationale gesprekken in Wenen over het conflict in Syrië. Het land gaat in op de uitnodiging van Rusland. Het is voor het eerst dat Iran meedoet aan besprekingen over de oorlog in Syrië. Tot nu toe hielden de Verenigde Staten de Iraanse deelname aan de onderhandelingen tegen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië heeft Iran president Assad altijd gesteund. Dan nog het weer, bewolkt en soms wat regen. Vanavond en vannacht droog, minimumtemperatuur 7 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad tot nu toe een vrij normale avondspits met de meeste files in het midden van het land zijn rond Rotterdam. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Utrecht naar Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel 5 kilometer. Daar ligt daar wat op de rijbaan. Op de A6 Muiden naar Lelystad staat het nog vast bij Lelystad na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Maar tussen Almere buiten West en Lelystad nog 7 kilometer. Op de A9 Amstelveen naar Diemen bij knooppunt Diemen 3. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen 8. A13 Den Haag-Rotterdam. Langzaam rijden tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein. de A15 Rotterdam naar Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Sliedrecht-West 5. A27 Almere naar Breda bij knooppunt Rijnsweert 16 kilometer.